Dit wordt voor mij de laatste nacht in het huis waar ik ben grootgebracht. Meisje stijf, wat ging je gauw? Ik moet nog wennen aan mevrouw. Alles zal straks anders zijn. Dit afscheid doet een beetje pijn. slapeloze nacht in het huis waar ik ben grootgebracht. Vadertje, bedankt of schat, ik heb een fijne jeugd gehad. Moederlief, je kijkt me aan, je lacht, maar ik zie ook een traan. Blijf je